Monteurs van netbeheerder Liander zijn de afgelopen dagen druk geweest om de hoofdleiding schoon te maken. Daarna moeten ze van deur tot deur om het gas weer aan te sluiten. In totaal kwam water en vuil in 6 kilometer gasleiding terecht. Daarvan is nu zo'n 5 kilometer schoongemaakt. Liander denkt dat donderdag alle getroffen huishoudens weer gas hebben. In het Oostenrijkse wintersportoord Sankt Anton in Tirol zijn twee Duitse skiers om het leven gekomen door een lawine. Een derde skier raakte zwaar gewond. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De wintersporters waren samen met vier anderen buiten de piste aan het skiën toen ze door een lawine werden gegrepen en meegesleurd. Op het moment van het ongeluk werd gewaarschuwd voor lawines vanwege losliggende sneeuw. Tot nu toe zijn deze winter in Tirol acht doden gevallen door lawines. Arjen Robben is door de Nederlandse sportpers uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. De speler van Bayern München kreeg van zo'n 700 Nederlandse journalisten de meeste stemmen. De 30-jarige international werd gekozen om zijn rol in de media, zijn internationale impact en zijn centrale aanwezigheid in een onvergetelijk sportjaar. Robben ontving in december al de Jaap Eden Award voor Sportman van het Jaar. Hij eindigde als vierde bij de FIFA-verkiezing voor voetballen van het jaar, maar kreeg wel een plaats in het FIFA-elftal van het jaar. Het weer, het is vrijwel overal droog. Aan de kust enkele opklaringen. In de rest van het land bewolkt en plaatselijk dichte mist. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 3 graden om nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 3 graden in het zuidoosten en 5 op de Wadden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Bij Amsterdam staat file op de A10 Oost tussen knooppunt Amstel en knooppunt, knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer.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 Twee uur filmmuziek die de moeite waard is. Klassiek, pop, jazz. Nou, te veel om op te noemen. Mijn naam is Auke Beuving en eh, we gaan er weer twee mooie uurtjes van maken. Wat kan je verwachten? Het eerste uur nou, natuurlijk beginnen we met de hit van de maand. En dat blijft natuurlijk de BBC jingle God Only Knows. En vervolgens doen we twee reclame eh, popsongs die eh, veel op de tv te horen zijn. De film Frozen hebben we staan. Uh, Postman Pet, geweldige mooie film <laughs> natuurlijk. Kinderfilm, maar hele mooie muziek. En eh, natuurlijk hebben we het Western kwartier met eh, de echte Western Sound. we kijken hoeveel tijd we er nog over hebben om nog iets mee, mee te doen. En zoals te doen gebruikelijk beginnen we met de hit van de maand. En dat is deze keer de BBC. God Only Knows. of Music, BBC. Eh, heb je het filmpje nog niet gezien, dan zou ik zeker gaan kijken. Want uh, eh, Scala-artiesten die komen voorbij in dit filmpje. Iedere eh, zanger of zangeres mag één zin zingen. En ja, de BBC staat bekend om dit soort producties. Heel veel, ja, de moeite waard. Echt top. En eh, zelfs te doen gebruik beginnen we natuurlijk altijd met twee reclame eh, jingles. En de, eh, de, muziek die in reclamefilmpjes gebruikt wordt. En ik heb deze keer gekozen voor Bill Withers. Just the Two of Us. En dat is een melodie die gebruikt wordt bij de stichting Opoe. En dat gaat erover om, om ouderen met een hond te laten samen gaan.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 Just Two of Us, Bill Withers. En eh, eh, ja, de reclame jingle was van de stichting Opoe. Een ouderen en een hond samen. Veel plezier. Uh, ja, het is Blue Monday. Dat wil zeggen de, de, beruchtste maandag van het jaar. De, de, ja, de voornemens zijn misschien al mislukt. De, de, depressie slaat toe. We moeten de hele winter nog doorkomen. Of wordt het misschien toch een happy Monday? Nou, we proberen in ieder geval mooie muziek erbij te, te doen. En eh, het volgende nummertje is uit een bierreclame. En ik moet zeggen, als je last van keelpijn hebt... dan is een slokje koud bier ook heel aangenaam voor je keel. Dat weet ik uit ervaring. En het eh, biermerk wat ik bedoel is brandbier. En daar hoort de song bij van de Isley Brothers, Shout. Well, you know you make me wanna shout, Shout, de Isley Brothers. En dat zit onder een bierreclame. Brandbier, de eerste slok. Nou, als je dat de bier naar binnen giet... dan krijg je ook wel een shout gevoel natuurlijk. Dan wil je het wel uitschreven van plezier. Ja, een musical zou ik bijna zeggen. Billy Elliot, eh, heel veel reclame op televisie. De beste musical ooit, weet ik van wat ze er allemaal over zeggen. Maar de film is natuurlijk ook leuk. En in de film zitten leuke melodietjes. Onder andere deze van de Style Council. the top. wanna shout. Style Council eh, uit de film Billy Elliot. Eh, en tegenwoordig ook een musical. Dus eh, wie weet gaan we wel zien binnenkort. waarschijnlijk heel leuk. Ik heb wel eens een keer al die kinderen gezien die die rol van Billy Elliot moeten spelen. Dus het zijn heel wat jochies die dat moeten doen met elkaar. Ja, en de, de winter is nog niet begonnen zou ik maar zeggen. Want het is nog steeds vrij zacht. Ja, misschien een beetje rond 0 graden nu. Dus de hoogste tijd voor Frozen, de film Frozen 2013. De bergbeklimmer Christophe en een jong meisje genaamd Anna reizen met een stel rendieren over de besneeuwde bergtoppen en gevaarlijke kliffen. Ze zijn op zoek naar Anna's zus Elsa, de legendarische sneeuwkoningin, om de eeuwigdurende winter die over hun koninkrijk is gevallen te beëindigen. Op hun tocht ontmoeten ze mystieke trollen en de hilarische sneeuwman Olaf. En ze maken natuurlijk van alles mee. En het volgende nummer kent u al, is ooit een Oscar gewonnen. The snow glows white on the mountain not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. don't feel, don't let them know. naar de muziek uit Frozen. Eh, en dit was natuurlijk eh, Irene eh, Menzel, een uh, ja, musicalster. Let It Go. En Frozen, geweldige muziek om de strijk te doen, zou ik bijna zeggen. Het volgende nummer is een Winter Waltz. de componist van Frozen is Christopher Beck. Christopher Beck uh, soundtrack Frozen. Het volgende nummer heet uh, Love is an Open Door. Can I just say something crazy? All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing because like I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, but with you, I found my place. I see your face, and, and it's, it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. was gonna say. I've never met someone who thinks so much like me. Jinx, jinx again. Our mental synchronization can have but one explanation. crazy? Will you marry me? Can I say something even crazier? Yes! Ja, de film Frozen. Daar zit een cd-box bij. Die omvat eh, twee cd's. Dus dat is echt een behoorlijke berg muziek. Ik geloof dat er zoiets van eh, meer dan 30 nummers op staan. Dus eh, als je die koopt, dan heb je ook wel waar voor je geld. Uiteraard een Disney-film en dan weet je dat de kwaliteit van de muziek is natuurlijk perfect. Ja, eh, daar zitten we toch een beetje in de kinderhoek. En dan is natuurlijk dit een heel bekend melodietje... wat je misschien wel van vroeger herinnert als je met je kinderen hiernaar keek. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat and his black and white cat. Early in the morning, just as day is dawning He picks up all the post bags in his van. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. All the birds are singing, and the day is just beginning. Pat feels he's a really happy man. Everybody knows his bright red van his friends will smile as he waves to greet them. Maybe you can never be sure there'll be knock, ring, letters through your door. postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, and his black and white cat. feels he's a really happy man. Pat feels he's a really happy man. Ja, geweldig toch, de muziek van Postman Pat. En Postman Pat is ook een film van verschenen in 2014. Postman Pat the Movie. Pieter Post, zoals hij in het Nederlands genoemd wordt... ieders favoriete postbode krijgt te maken met de verleiding van geld, status en een glanzend nieuw pak... wanneer hij besluit mee te doen aan de nationale tv-talentenjacht die hem van zijn woonplaats Greendale en zijn vrienden dreigt los te scheuren. Wat gebeurt er wanneer lokale bekendheid verandert in wereldwijde bekendheid? Pieter is bestemd dit uit te vinden wanneer hij valt... voor de eeuwenoude verleiding van het gras dat groener is bij de buren. Ja, Postman Pet maar de muziek is perfect. De muziek is van, ik moet even kijken uit mijn hoofd... van Rupert Gregson Williams. En daar ga ik gewoon van draaien. De vorige keer heb ik het openingsnummer gedraaid... en dat is me zo goed bevallen dat ik het nog een keer ga doen. Komt-ie. Hey, oh <laughs> yes. I'm very excited. Ajay is going to let me ride on the foot... muziek uit de tv-serie te laten horen... die echt volkomen anders is dan de, de, film soundtrack van Rupert uh, Williams. En ik ga er nog een draaien. Pickups and Deliveries. Eh, deze mooie soundtrack. Postman Pat is back. hele volwassene muziek hè, voor een animatiefilm. Eh, totaal anders dan de, de tv-serie. Maar eh, mooie composities van eh, deze componist. Een hele andere film is de film Stepmom. film uit, moet ik even kijken welk jaar die was. 1998 alweer. Is regelmatig op televisie. Anna en Ben, twee kindertjes, moeten leren leven met het feit dat hun ouders Jackie en Luke gescheiden zijn. Er is nu een nieuwe vrouw in het leven van hun vader, de fotografe Isabel. Ze doet haar best om de kinderen goed te behandelen... maar is niet van plan haar werk hieronder te laten leiden. Jackie vindt echter dat de pogingen van Isabel tekortschieten. Het conflict wordt verergerd als bij Jackie kanker geconstateerd wordt. Daar zit mooie muziek in, in deze film. Een paar bekende, onder andere deze hele bekende... the children. Anna, you forgot to wash my shirt. I told you a hundred times today is purple shirt day at school. You do your best to care for them. Come on, Ben. Oh. <laughs> But no matter how much you love them, come on, Ben, please. You'll never measure up. Mommy. Oh. To their mother. Mm. I think I can handle it from here, Isabel this holiday season. But you remember your lunch? Ah. TriStar Pictures presents three short years since our divorce, Luke has seen a number of women. For the past year, now, I've seen one woman after a lot of thought, careful kids, dis- He's living with a woman half his age. Isabel's not half my age. Julia Roberts. Your kids keep on hating me. Oh, come on, don't say that. They don't hate you. What? Anna, what do you think? Well, it kind of smells like you, and I'm allergic to you, too. Academy Award winner Susan Sarandon. I think Isabel's pretty. Yeah. She, like, big teeth. <laughs> Ed Harris. You think it's easy for Jackie to watch her kids being looked after? a woman who's no experience being a mother? You want to take a 12 year old girl to a Pearl Jam concert on a school night? Just thought it would be something nice that she and I could do together. It's ridiculous. Of course, Jackie's going to be hostile, irrational. Ja, af en toe is het gewoon leuk om even een stukje van een trailer te laten horen. Dit is natuurlijk de trailer van Stepmom. Nu nog één uh, een dingetje uit deze soundtrack. Taking Picture. En dat is natuurlijk nu de hoogste tijd voor de, western sounds. En dat begint natuurlijk met Indio Morricone. Daar kan je gewoon niet omheen. van Ennio Morricone... achterin volgens een Fistful of Dollars en My Name is Nobody. 106.9 ZFN Ja, we gaan eens verder met een totaal eh, onbekende componist eh, Piero Piccioni. Eh, I Don't Forgive Western Sounds. Piero Piccioni. Eh, eh, de volgende is eh, I Don't Forgive. Nee, sorry, A Gun in the Hand. Ik vergis me. Ja, echte westernklanken van Piero Piccioni. Italië heeft heel veel eh, componisten gehad. En ook deze eh, Piero Piccioni is natuurlijk een van de bekende componisten van Spaghetti Westerns. Ik heb er nog één op de rol staan. If you run into Sartana, pray for you. Ja, dat klinkt zo belovend. op zich zijn het ook hele fraaie composities van deze man. heb geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Akko Beuving en eh, we hebben wat eh, leuke filmmuziek gedraaid. En we gaan natuurlijk twee uur rustig verder met draaien. Het tweede uur, wat staat er op de rol? This is Not America. Eh, en dan ja, wat jazzmuziek. verschillende films waar jazz in naar voren komt. Flico Wayou, The Black Dahlia... liaison dangereuse, Whiplash natuurlijk, Ascenseur pour le chevaux. eigenlijk verder op te noemen. Dus ik zou zorgen dat je twee uur er ook gewoon bij bent met uh, ZFM Cinema. We gaan eruit met een nummer uit de film Soul Man.